Weer eentje extra die spreektijd krijgt dus. Toch denkt verslaggever Rob Bolsius niet dat het lastiger wordt tijdens de debatten. Want Van Haga en Co. willen zich nog wel aan het verkiezingsprogramma van Forum houden. Dat was een eh, verkiezingsprogramma waarin andere partijen eigenlijk niet makkelijk de samenwerking konden vinden. Dus het is eh, denk ik niet moeilijker of makkelijker geworden om eh, met Forum of de afsplitsers te gaan eh, samenwerken in het parlement. Wieberen van Haga, Hans Smolders en Olaf Efraim zijn het niet eens met hoe de partij van Thierry Boudet politiek bedrijft, zeggen ze. De druppel was een poster met logo's van 4 en 5 mei, waarin de coronaregels vergeleken werden met de Tweede Wereldoorlog. Ook KLM vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Net als British Airways en Lufthansa vindt de luchtvaartmaatschappij het te gevaarlijk worden. Al een aantal dagen en nachten regent het raketten boven Israël. Die worden afgeschoten vanuit de Gazastrook. Israël heeft al honderden luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. In Taiwan worden massaal wc-papier, noedels en mondmaskers gehamsterd... omdat er steeds meer coronabesmettingen worden gevonden. Het land met miljoenen inwoners was tot nu toe vrijwel coronavrij. De eerste besmettingen kwamen vooral door reizigers die Taiwan binnenkwamen... maar nu zijn er ook op andere plekken uitbraken wielrenners op een baan in Haarlem worden aangevallen door een agressieve buizerd. Al een paar jaar nestelt een buizerdkoppeltje zich in een hoge boom langs de middenbaan van het circuit. Het vrouwtje houdt het beneden allemaal goed in de gaten en valt dan regelmatig aan. Hij kwam zeg maar zo achter mijn hoofd, kwam hier zo van hoog, ja. Toen pakte hij mijn hoofd. Toen zat hij ook een beetje kras op mijn helm. Het beperkt zich nog tot bebloede armen en eh, bekraste helmen en gescheurde pakken. Maar ja, het is natuurlijk wel wachten op eh, <laughs> dat het een keer erger wordt. Het bestuur van de Haarlemse wielervereniging heeft de boswachter nog om hulp gevraagd... maar die kan niets voor ze betekenen. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon, maar in het midden en zuiden kunnen vanmiddag ook wat pittige buien vallen. Het wordt 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7 richting de afsluitdijk. Voor de afsluitdijk is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. het grootste tussen Piet en Wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk hebben we een winnaar.